Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen gebronnen bij de PvdA... naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA-fractie nog niet zien zitten. VVD en CDA willen niet met vijf partijen in een kabinet omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een Kamermeerderheid. Ze vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. GroenLinks wil nog niet zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA. Autofabrikant VDL Netcar moet de productie maandag stilleggen vanwege een gebrek aan computerchips, bevestigt een woordvoerder aan 1 Limburg na een bericht van de Limburger. In mei moest VDL Netcar vanwege het chiptekort de productie al tot tweemaal toestaken. staken. Het is niet bekend wanneer VDL-Netcar de productie kan hervatten. Het wereldwijde chiptekort leidt ook elders tot problemen. Autofabrikanten zoals Toyota, BMW en Renault... hebben de productie moeten verlagen of stilleggen... wegens een tekort aan halfgeleiders. Bij het Capitool in Washington is een man opgepakt die zei dat hij bommen in zijn auto had. Hij zei in een video dat hij president Biden wilde spreken en dat hij de verkiezingsuitslag had gestolen politie onderhandelde vijf uur met de man voordat hij zich overgaf. Een Nederlandse agent heeft op vakantie in Spanje een voortvluchtige verdachte uit Haarlem herkend en ervoor gezorgd dat hij werd opgepakt. De agent herkende hem in een café in Torremolinos... checkte bij haar collega's in Nederland of hij nog werd gezocht... en informeerde daarna de Spaanse politie. Die pakte hem op. De Haarlemmer wordt verdacht van een steekpartij in juni... waarbij iemand zwaar gewond raakte.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 my mind, the curtain is cold What I'm hearing my heart 9 is Zon, Zee, Zandvoort. telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had a lie, had a lie, had a lie emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.